Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Griekenland heeft EU-landen gevraagd om te helpen bij het bestrijden van de enorme natuurbrand die woedt ten noorden van Athene. Frankrijk, Italië en Tsjechië sturen mensen of materieel, net als Turkije. De brand brak gisteren uit en is zo sterk uitgebreid dat de voorsteden van Athene worden bedreigd. Door de harde wind kregen honderden brandweerlieden de afgelopen dag geen grip op het vuur. Inmiddels is er 10.000 hectare natuurgebied aangetast of vernietigd in Griekenland. De EU-commissaris voor de interne markt, Thierry Breton, heeft Elon Musk vlak voor zijn interview met Donald Trump laten weten dat hij de EU-wetgeving moet naleven. Daarin staat onder meer dat techbedrijven haatzaaien en oproepen tot geweld niet mogen toestaan. Breton benadrukt dat berichten op X ook te zien zijn in de EU. Musk houdt het vraaggesprek met Trump rond deze tijd en zendt dit live uit op zijn platform X. De techmiljardair heeft al eerder zijn steun uitgesproken voor Donald Trump. De legertop van Oekraïne zegt dat zijn troepen zo'n 1000 vierkante kilometer grondgebied in Rusland hebben bezet. Het is voor het eerst dat er details worden vrijgegeven over de inval in Rusland vorige week. De militaire operatie in de grensregio Koersk is volgens president Zelensky nodig om Oekraïne te beschermen. Het valt niet te controleren of Oekraïne echt op 1000 vierkante kilometer grond in Rusland in handen heeft. En wielrenner Primoz Roglic staat zaterdag aan de start van de Ronde van Spanje. De Sloveen was een van de favorieten voor de eindzege in de Tour de France afgelopen maand... maar moest daar opgeven nadat hij bij een val een breuk opliep in zijn onderrug. Roglic heeft de Vuelta al drie keer eerder gewonnen.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 van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Girl, tell me only this That I have your heart For all bird. such love running through my veins to go to waste Sorry, Sorry, you're my my Open your eyes and see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 半。 she. Come now, come dry your eyes. You know you a star, you can touch the sky. I know that it's hard, but you have to try. If you need advice, let me simplify. Thank toting a machine gun. church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story's telling you somebody died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 about to see the dawn.